2 uur. Manning Sampersen met het NOS Journaal. Sinds het begin van de oorlog in Jemen zijn 85.000 kinderen onder de vijf jaar gestorven van de honger. Dat blijkt uit cijfers van Save the Children op basis van VN-gegevens. Volgens Save the Children is de honger voor kinderen in Jemen een groter gevaar dan bommen en kogels. De Verenigde Naties waarschuwden eerder voor een grote hongersnood in het land... Volgens de VN zijn op korte termijn 14 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp om te overleven. Er is steeds minder geweld tegen homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook worden ze minder gepest. Homo's en lesbiennes maken nu naar eigen zeggen evenveel geweld mee als hetero's. Wat de oorzaak is van de daling weet het planbureau niet. Het zou kunnen dat de acceptatie is verbeterd, maar het kan ook dat deze groepen bijvoorbeeld minder hand in hand lopen om conflicten te vermijden. Belangengroep COC herkent zich niet in de daling van geweld tegen lesbiennes en homo's. Premier Rutte is zeer teleurgesteld dat de gesprekken over een nieuw pensioenstelsel zijn mislukt. FNV stopte afgelopen avond met onderhandelen. De vakbond vindt dat het kabinet te weinig tegemoet komt aan de eis om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Rutte zei ook het verschrikkelijk te vinden dat de FNV deze kans laat liggen. De FNV is ook teleurgesteld. Het lijkt erop dat we er met dit kabinet niet uitkomen, zei voorzitter Busker. De politie heeft 80 rechercheurs gezet op het onderzoek naar de liquidatie van vier man in Enschede. Ook zijn foto's vrijgegeven van de slachtoffers. De politie wil vooral weten wat de relatie is tussen de vier en waarom ze zijn doodgeschoten. Het lichaam, de lichamen van de vier mannen werden een week geleden gevonden in een bedrijfspand.